En dus zei de huidige baas sorry tijdens de nationale herdenking. Namens de Nederlandse bank erken ik dat vele van mijn voorgangers handelswaar zagen waar het om mensen ging. Namens de Nederlandse bank bied ik hiervoor vandaag excuses aan. Het is vandaag Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. In Harderwijk geldt vanaf nu een noodverordening. Betekent dat samen scholen verboden is en mensen die bevelen van de politie niet opvolgen worden opgepakt. Komt doordat een actiegroep in de stad een wandeling wilde maken. Stikstofminister Van der Wal woont in de gemeente Harderwijk. Rond haar huis gold al langer een noodverordening. Een jongetje van 1 is vanochtend uit het raam van een flat gevallen. Het gebeurde in Maasluis in Zuid-Holland. Hij raakte zwaar gewond. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem is en hoe het kon dat hij uit het raam is gevallen. En de eerste renners zijn onderweg in de Tour de France. De belangrijkste wielerwedstrijd van de wereld is net begonnen met een tijdrit dwars door Kopenhagen. Alle hoogtepunten van, van Kopenhagen komen voorbij. En de Denen, dat is er echt fietsvolk. Misschien nog wel meer dan Nederlanders. Die zijn massaal uitgerukt om hier eh, te komen kijken. Maar het zou best eens kunnen zijn dat het aan het eind eh, van de dag, eind van de middag ongehoord hard gaat regenen. En het is voor renners die dan nog moeten starten natuurlijk eh, geen prettige wedstrijd. Ja, dat is waarom de meeste favorieten vroeg starten. De kerstverse Nederlands kampioentijd tijdrijder Bauke Mollema is de eerste landgenoot die van start gaat. En dat is al bijna 4 over 4 mag hij los. Het weer, af en toe zon. De meeste tijd is het droog bij 19 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in onze regio. De meeste files zijn niet al te lang. Een paar uitzonderingen. 10 minuutjes vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 4 kilometer. 10 minuten ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij en Burgerveen door 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kwartiertje vertraging bij Den Hoever op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn.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 Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt haar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort hoofdpunten van het NOS-journaal. President Knot van de Nederlandse Bank heeft excuses aangeboden... voor de historische rol van de bank bij de slavernij. Bij het slavernijmonument in Amsterdam zei Knot... excuses aan alle mensen die door de persoonlijke keuzes van mijn voorgangers... herleid werden tot hun huidskleur. Minister Weerwind kondigde aan dat het kabinet nog voor volgend jaar... met een standpunt over het slavernijverleden komt. In de gemeente Harderwijk is een noodverordening van kracht... vanwege een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet. Die wil een mars houden door Harderwijk, de woonplaats van stikstofminister Van der Wal. En het weer van tijd tot tijd zon blijft op de meeste plaatsen droog. Het is 19 tot 22 graden. Morgen vooral in de ochtendzon, dan wordt het maximaal 24 graden. party people, is Captain Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to We're going to Ibiza.